een voorspoedige start. moet met het NWS Journaal. Terwijl de club in 2011 beloofde dat de salarissen niet boven een miljoen uit zouden komen. Die belofte werd gedaan nadat de gemeente Eindhoven PSV van een financiële afgrond redde. Uit stukken die in handen zijn van NRC blijkt dat PSV zeker acht spelers meer betaalt dan een miljoen. De club noemt dat bijvoorbeeld kampioensbonus om zo het salarisplafond te omzeilen. PSV zegt in een reactie dat NRC de verkeerde conclusies trekt... en dat de club vanwege geheimhouding verder niet kan reageren. De VN maakt zich grote zorgen over mogelijke executies van burgers in de Syrische stad Aleppo de afgelopen dagen. Het Syrische leger en bondgenoten zouden zich daaraan schuldig maken tijdens de herovering van Aleppo. Volgens het Syrische regime is inmiddels vrijwel de hele stad heroverd op de rebellen. Het is onduidelijk hoeveel opstandelingen en burgers er nog zijn in Aleppo. De afgelopen twee jaar is het aantal vrouwen met betaald werk niet gestegen. Van vrouwen tussen de 20 en 64 heeft nu 71 werk. Blijkt uit de emancipatiemonitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het CBS. Soms daalde het aantal werkenden zelfs bij laagopgeleide vrouwen, alleenstaande moeders en vrouwen met een niet-westerse achtergrond. Volgens onderzoekers zijn de cijfers te verklaren door de economische crisis, waardoor het moeilijker was een baan te vinden. De overheid wil dat meer vrouwen economisch zelfstandig zijn. De Belgische staatssecretaris Franken voor asiel en migratie... is door demonstranten bekogeld met schoenen en drank... buiten bij een partijbijeenkomst. Franken ligt onder vuur omdat hij weigert een visum af te geven... voor een Syrisch gezin. Ook al heeft de rechter bepaald dat de regering dat wel moet doen. Het gezin is bevriend met een Belgische familie... die ook garant wil staan voor de Syriërs. Het weer de komende uren trekt een gebied met lichte regen van zuidwest naar noordoost. De temperatuur daalt tot een graad of 4. In de ochtend wordt het een tijd droog, maar smiddags volgt opnieuw regen en dan een graad of 8.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 After all that we've been through, I will make it up to you. allemaal fijne dagen en een...